Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal moorden op vrouwen in Nederland is iets gedaald, meldt Nieuwsuur. In 2024 waren het er 44 en vorig jaar 37. Het Centrum voor Huiselijk Geweld, Filomena, zegt dat er steeds meer over femicide bekend wordt. Er zijn een aantal hele duidelijke tekenen waarin eh, gewoon duidelijk wordt dat het echt goed mis kan gaan. Dan moet je tijdig ingrijpen. En gelukkig zien steeds meer instanties waar ze op moeten letten en zijn we er dus ook eerder bij. Signalen zijn bijvoorbeeld dat een man een vrouw beschuldigt van vreemdgaan... haar andere contacten verbreekt en dreigt met geweld. Gebedsgenezer Tom de Wal is opgepakt bij een gebedsdienst op straat in Tilburg. Volgens Omroep Brabant had hij er geen vergunning voor. Bij de kerk verzamelden zich ook zo'n 25 demonstranten met regenboogvlaggen. Daarnaast stond een groep tegendemonstranten christelijke liederen te zingen. Zowel de kerkgangers als de demonstranten werden door de politie tegengehouden en moesten vertrekken. Meerdere organisaties zijn kritisch op het Mercosur-akkoord dat in Brussel is gesloten. Door dit handelsakkoord kan de EU makkelijker samenwerken met Zuid-Amerikaanse landen. Maar er wordt gevreesd voor concurrentie uit die landen... of de maatschappelijke gevolgen van het handelsakkoord. Zuid-Amerika-correspondent Boris van der Spek. En ja, als we het hebben over arbeidsomstandigheden... loopt Zuid-Amerika in sommige sectoren gewoon echt achter. Maar juist door dit akkoord moeten ze zich aan strengere regels gaan houden. Het is de landen er veel aan gelegen om het akkoord in stand te houden. Het KNMI heeft code oranje verlengd voor Friesland, Groningen en de Waddeneilanden... tot morgenochtend 9 uur. Door de stevige oostenwind is er vooral op de Wadden, in Groningen en het noordelijke deel van Friesland sprake van sneeuwjacht en er zijn plaatselijk sneeuwduinen ontstaan. Het weer vanavond en vannacht valt er in het hele land regen of sneeuw...